11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Tirol zijn twee wintersporters omgekomen door een lawine. De politie in Oostenrijk meldt dat het gaat om twee Nederlanders van 33 en 39 jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de Nederlanders zijn omgekomen. De man van 33 komt uit Utrecht. Het ministerie onderzoekt nog waar de andere man vandaan komt. Het gebeurde in het skigebied Zulden. De afgelopen dagen heeft het daar veel gesneeuwd... waardoor het lawinegevaar is toegenomen. Een derde man van 54 wist zich uit de sneeuw te bevrijden. In Rotterdam heeft de politie 300 kilo cocaïne gevonden... in een busje op de Maasvlakte. De drugs waren afkomstig uit Brazilië. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip van het team criminele inlichtingen... de inlichtingendienst van de politie. Er zijn drie mensen aangehouden, zij zaten in het busje. Er wordt nog onderzocht waar het drietal werkzaam is. De man die dinsdag in Italië zijn boerderij opblies... deed dat om de verzekering op te lichten. Bij de explosies kwamen drie brandweermannen om het leven. De boerderij stond al twee jaar te koop... maar de eigenaar kreeg het niet verkocht. De man heeft toegegeven dat hij daarom besloot het pand plat te branden... om zo een schadevergoeding bij de verzekering te claimen. De Italiaanse justitie beschuldigt de man van brandstichting en moord. Politieagenten in Bolivia hebben zich in verschillende steden aangesloten bij betogers. Tegenover lokale media riepen agenten president Morales op om af te treden... omdat ze bang zijn dat er een soortgelijke crisis ontstaat als in Venezuela. In Bolivia gaan demonstranten al twee weken de straat op. Vorige maand werd Morales herkozen, maar zijn tegenstanders verdenken hem van verkiezingsfraude. In een reactie zegt Morales dat gewelddadige groepen een staatsgreep proberen te plegen... en dat de democratie in zijn land wordt bedreigd. Het weer, vooral in het noorden valt nog een bui.